uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Mondkapjesmiljonair Siewert van Linde wordt ontslagen. Siewert en zijn zakenpartners hielden miljoenen over aan een mondkapjesdeal met de overheid... terwijl ze hadden beloofd om het om niet te doen, dus dat ze er niets aan zouden verdienen. Van Linde en Co waren al geschorst als bestuurders bij hun eigen stichting... maar de rechter vindt dus dat ze helemaal weg moeten. Op de miljoenen die Siewert en zijn zakenpartners verdienden was al beslag gelegd. Ze kunnen er dus niet bij. Bij de politie zijn ze heel blij met dit wapen, een taser. Zo'n stroomstootwapen kan worden gebruikt bij bijvoorbeeld een arrestatie. De afgelopen jaren werd door de politie gekeken naar de voor- en nadelen. En uit dat onderzoek blijkt dat een taser in sommige situaties handig kan zijn. Als je met een persoon geconfronteerd wordt die op dat moment een gevaar oplevert... die bijvoorbeeld een, eh, knuppel of een mes heeft... kun je die vanaf veilige afstand verlammen. Waarbij in meer dan 60% van de gevallen is alleen al dreigen het wapen te gebruiken. En dat kan door, door knetteren dat kan, er komen ook twee rode puntjes verschijnen. Dus dat schrikt vaak al in de meeste gevallen al eh, genoeg af. Later dit jaar krijgen alle agenten er eentje. Betekent niet dat ze dat wapen zomaar tevoorschijn mogen trekken. Bij kwetsbare mensen kan het link zijn. Zij kunnen er erg van schrikken en ervan in de war raken er staat nog een Nederlander in de finale op de wereldkampioenschappen atletiek. Hordeloopster Femke Bol en lange afstandsloper Sivan Hassan hadden zich al geplaatst. En ook Lieke Klaver heeft een finale plaats op de 400 meter. Op de finishlijn kon ze het nauwelijks geloven. Ik keek stiekem naar links en ik zag gewoon alleen nog één meisje. Toen dacht ik, ja, rechts zat er naast, niemand naast me. Ik dacht, ik heb hem. En toen dacht ik, ja, nog een keer, ik heb hem. Maar toen dacht ik, koekoek, geen idee. Ja, het is heel raar. En toen dacht ik wel echt, schouderklopje voor mezelf, I did it. Nou, extra bijzonder, nooit eerder stond een Nederlandse vrouw in de 400 meter finale van een WK Outdoor. En als je dan je moment te pakken hebt, moet je er ook volop gebruik van maken groetjes aan mijn broer doen, want die lacht, die lacht zich nu echt de pletter. Die denkt nu echt, wat is zij aan het doen? Ties, Ties Klaver. Ik weet dat je me uitlacht nu, want dit is echt heel leuk. dit weekend moet Ties wel de wekker zetten om zijn zus aan te moedigen. De finale is in de nacht van vrijdag op zaterdag om kwart over vier. En het weer nog. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Veel grijs en vooral in het noorden en oosten zijn daar pittige buien.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 Dig out them, dig out them, dig out them. Eat them at home, feel shake them bumper today. All of the girls with the sexy body. Hold up put no hand inna the air, make me see. Jump and check out and wiggle your belly.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 She say why you bar, bar. Bitch, I'm a dog. Rose winning bottle bar. Let the shit park, park. I ain't with the Twitter shit. I let it spark. Wow with your garments. Could smell like armpits. You domestic, all I ride is foreign shit.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 Oh, Fuck my best partner, make a bitch drop. Oh, Never sold drugs, nigga, I'm a robber. Yeah. Little bitch bother, hit dog holler. Hit my first lick, went and bought a hundred cotter. Oh, Gucci garments, could smell like armpits.